Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Boze gezichten in de Tweede Kamer over KLM... omdat ze zich niet aan de regels zouden hebben gehouden voor de coronasteun. Gisteren werd bekend dat de luchtvaartmaatschappij te weinig heeft gedaan om te bezuinigen... terwijl ze miljarden euro's van de overheid kregen. Ook kregen de piloten een veel te dik salaris. Minister Kaag vindt de houding van KLM niet oké. KLM heeft ook een voorbeeldfunctie. Het is een groot belangrijk bedrijf waar we allemaal trots op zijn. Waar we echt eh, die steun hebben willen geven. En dan heb je ook de verantwoordelijkheid en de plicht om volledige naleving te verzekeren. En dat is gewoon niet het geval. Kaag denkt na over juridische stappen. KLM zegt zelf dat ze niks verkeerds hebben gedaan. Treinpersoneel eist dat de NS meer gaat doen tegen agressie in de trein. Dat staat in een brandbrief die namens de Spoorvakbond aan de topman van NS wordt overhandigd. Volgens de vakbond gaat het steeds vaker mis in de trein. Afgelopen weekend nog raakten twee mensen gewond... na een steekpartij in de trein bij Ede. Doordat de conducteur ingreep, werd erger voorkomen. De vakbond zegt dat het een kwestie van tijd is voordat er doden vallen. En jonge voetballers worden steeds vaker opgelicht door loesje zaakwaarnemers. Dat zijn mensen die ze helpen bij het zoeken naar een club en helpen bij contractonderhandelingen. Het gaat dus niet altijd goed. Clint kan daarover meepraten. Een foute zaakwaarnemer hielp hem aan een club in Spanje. Ik moest wel een vergoeding betalen om eh, daar op stage te komen. Toen ik eenmaal daar kwam, eh, bleek ja, bleken ze al de afspraken niet na te komen. Kwam ik in een huis met zeven andere jongen eh, waar ook niet veel eten was. Ook moest ik met de tweede meetrainen. Uh, terwijl eigenlijk de bedoeling was dat ik met het eerste zou meetrainen. Clint vertrouwde de boel niet en heeft het vliegtuig terug naar Nederland gepakt. Veel jonge voetballers schamen zich zo dat ze niet aan de bel trekken. De Spelersvakbond hoopt dat mensen dat alsnog gaan doen. Dan nog het weer. In het midden en zuiden schijnt de zon en is het een graad of 18 tot 22. In het noorden bewolkt en fris, daar 13 graden. En morgen grotendeels zonnig, dan een graadje of 20. ZFM, verkeersupdate.